is niet duidelijk. De Boeing 727 van Iran Air maakte melding van een technisch probleem en zou vervolgens meerdere keren hebben geprobeerd te landen. Het toestel kwam terecht in een weiland en brak in stukken. Het weer droog en helder met temperaturen rond nul.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 Vijf jongeren werden daarvoor opgepakt. Korte tijd later gingen in de buurt daarvan 50 jongeren met elkaar op de vuist. Toen de politie erbij kwam keerde een deel van de groep zich tegen de agenten. Na de komst van extra politiemensen werd de groep uiteengejaagd... en werden voor de vernieling van de ruit nog twee jongens opgepakt. Twee anderen werden aangehouden omdat ze het bevel om weg te gaan niet hadden opgevolgd... en politiemensen hadden gehinderd. Het OM heeft de lijst openbaar gemaakt met de stoffen die waren opgeslagen bij een chemiepak in Moerdijk... Het overzicht wordt gebruikt bij het strafrechtelijk onderzoek naar de brand. Omdat er maatschappelijk gezien behoefte is aan meer duidelijkheid is besloten om de lijst te publiceren. Op de lijst staan allerlei chemische stoffen waarvan een groot deel op zich gevaarlijk is. Omdat veel is verbrand kan met de lijst weinig worden gezegd over de verspreiding ervan. Volgens het RIVM is er geen acuut gevaar voor de volksgezondheid ontstaan. Er komt ook geen grootschalig gezondheidsonderzoek. Er zijn zoveel verschillende stoffen vrijgekomen dat een algemeen onderzoek naar bepaalde stoffen in het bloed geen zin heeft. Nederlanders zijn ook vorig jaar weer minder buiten de deur gaan eten. Restaurants zagen hun omzet 5% teruglopen. Bij cateraars daalden de inkomsten met 3%. Supermarkten, winkelketens en benzinepompen verkochten juist meer voedsel dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor onder meer horeca